Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Er komt een noodfonds voor slachtoffers en nabestaanden van het fatale ongeluk met de monstertruck in Haaksbergen eind vorige maand. Het geld is onder meer voor de begrafenissen. Het fonds wordt geopend door Achmea en Nationale Nederlander. Dat zijn de verzekeraars van de gemeente Haaksbergen en van de organisator van het monstertruck-evenement. De bedrijven willen niet zeggen hoeveel geld er beschikbaar is. Basisscholen krijgen meer geld voor muziekonderwijs. Voor de komende vijf jaar stelt het ministerie 25 miljoen euro beschikbaar en private partijen geven ook 25 miljoen. Met het geld kunnen scholen hun leraren trainen om betere muzieklessen te geven. Volgens minister Bussemaker is er groot draagvlak voor meer en beter muziekonderwijs. Deze week zijn nog eens zes inzittenden van de ramp met vlucht MH17 geïdentificeerd. Vijf van hen hebben de Nederlandse nationaliteit. Bij de crash in Oekraïne kwamen 298 mensen om het leven, onder wie 196 Nederlanders. Van 284 slachtoffers is nu de identiteit vastgesteld. Nederland heeft een grote achterstand in de aanpak van illegale dierenhandel. Volgens de directeur van Stichting AAP hebben de voorbije kabinetten te weinig gedaan om de handel te stoppen. Dat zei hij in het NOS Radio 1 journaal. Er zijn volgens hem wel initiatieven, maar er is een enorme kennisachterstand. Vorige maand werden zo'n 30 zeldzame vogels geroofd uit vogelpark Avifauna. En in januari werd een hele apenfamilie uit de apenhul gehaald. In Istanbul zijn de consulaten van België, Duitsland en Canada ontruimd nadat er poederbrieven waren bezorgd. België, Duitsland en Canada behoren tot de coalitie die strijdt tegen terreurgroep IS. Mogelijk dat de afzender van de poederbrieven daartegen wilde protesteren. Het weer, het blijft vannacht en vanavond wisselvallig, bij 10 tot 12 graden uiteindelijk. Morgenochtend regenachtig. In de loop van de dag trekt de regen weg. En smiddags breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat nog file bij Muiden, 5 kilometer. De andere kant op vanuit Amersfoort tussen Naarden en Knopen Diemen 10. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Knopendijl en Salbommel 6 door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A10 Zuid naar Amersfoort tussen Knopend de Nieuwe Meer en Knopend Watergraafsmeer 8.